is Feeling Down. Hij staat helemaal klaar voor jou het komende uur. The one and only DJ Dion Sydney. En ja, volgens mij gaat hij beginnen met een eigen remix. Je hoort hem nu. The one and only DJ Dion Sydney. Dit is CFM Zandvoort. See it tot aan 12 uur. Om 11 uur DJ JK. Ook een uur non-stop in de mix. Genoeg reden om te blijven luisteren. Thank you. Song. Music's a natural high, pushing our hands to the sky. We keep on dancing all night long. They are playing our favorite song. Music's a natural high, pushing our hands to the sky. Music's a natural high. Music's natural. Music's natural. Music's natural. right like some other men do. Get out of here and get me some money too. DJ Dion Sydney hier bij het op jouw CFM's antwoord 106.9. Het gaat al met Sean. Down in de Dion Sydney remix. Gewonnen door Super Bees. You're no good for me in de Dimitri Vegas en Like Mike remix. Phil Fulder, Play in de Luciano Varga en Havana Cross remix. Kom ook nog voorbij. Nicky Romero, upcoming talent. Gewoon uit Nederland. gaat een hit te pakken met my friend. Kus, kus, David. Je kent hem nog wel van een paar jaartjes geleden. Christian Luke heeft hem onder handen genomen en een ontzettende vette remix van gemaakt. Muzak! Ja, je kent hem nog wel. Fat Patchy. Klapper. Dave Lambert en House Trap. Music for Peace. In de Dimitri Vegas en Like Mike kwam ook voorbij. Zo ook Chromophone at Sea. Why Don't You in de Bingo Players remix. De Starkillers hoorde je nog met Cantina. En zo hoor je ja, Fanatics featuring Quintino. Can't get enough. Zo meteen na de klok van 11 uur. DJ JK. Een uur lang non op in de mix. En jawel, hij heeft een hele volle platentas meegenomen. Dus dat belooft veel goed. Stay tuned. Dit is See It.